Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen door het hoge water vallen tot nu toe mee. In Friesland en Groningen hebben de dijken het gehouden. Beide provincies lieten wel uit voorzorg enkele polders onder water zetten... om kanalen en sloten te ontlasten. En daardoor is het waterpeil enkele centimeters gedaald. Verder werd een vaarverbod ingesteld om de verzwakte dijken te ontzien. Defensie heeft 50 militairen gestuurd om te helpen bij het vervoer van zandzakken. Het gebied rond het Lauwersmeer wordt scherp in de gaten gehouden. Langs een provinciale weg zijn zandzakken gelegd om de weg open te kunnen houden. De NMA ziet af van verder onderzoek naar verboden prijsafspraken in de reiswereld. De brancheorganisatie AVR moet wel de algemene voorwaarden voor reisagenten en touroperators duidelijker maken. Touroperators meenden erin te lezen dat ze geen kortingen mochten geven en daardoor kreeg de NMA de indruk dat ze verboden prijsafspraken hadden gemaakt. Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Philips heeft meer dan een miljoen euro bezuinigd op het schoonmaakwerk. De demonstratie was het voorlopige hoogtepunt van de acties van de schoonmakers. Die eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en voldoende tijd om hun werk te doen. In Egypte is de doodstraf geëist tegen oud-president Mubarak. De openbaar aanklager houdt hem verantwoordelijk voor het doden van demonstranten tijdens de protesten begin vorig jaar. Daarbij kwamen 850 mensen om het leven. Het is volgens de aanklager niet zeker dat Mubarak het bevel gaf om op de demonstranten te schieten, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. Ook twee zoons van Mubarak en de voormalige Egyptische minister van Binnenlandse Zaken. Tegen hen is de doodstraf geëist. Het weer nog tot middernacht veel wind, in de kustgebieden hard tot stormachtig. Verder stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen minder wind en minder buien en geregeld zon. Het wordt een graad of 8.